Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor het eerst sinds zijn vertrek uit het Witte Huis... gehint op deelname aan de presidentsverkiezingen van 2024. Wie weet doe ik voor de derde keer mee, zei hij onder luid applaus op het podium van een conservatief congres. Trump zei ook dat hij geen nieuwe partij gaat oprichten... omdat de Republikeinse partij naar eigen zeggen al van hem en zijn aanhang is... Ook herhaalde Trump zijn onbewezen claim dat niet Joe Biden... maar hij zelf de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Nederland staat nu vierde op de lijst van EU-landen als het gaat om de snelheid waarmee wordt gevaccineerd. Op dit moment heeft 7% van de volwassen Nederlanders een eerste coronavaccinatie gehad. In de EU is alleen in Malta, Denemarken en Finland een groter deel van de bevolking gevaccineerd. Eind januari stond Nederland bijna onderaan die ranglijst, net boven Bulgarije. Spelers van Ajax zijn na afloop van de wedstrijd tegen PSV in Eindhoven afgelopen avond belaagd... toen ze van het stadion naar de spelersbus liepen. Zo werden er voorwerpen naar de spelers gegooid, onder andere naar aanvoerder Dusan Tadic. Hij was tijdens de wedstrijd betrokken bij een opstootje met PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. Ajax gaat aangifte doen van poging tot mishandeling. In de Noorse hoofdstad Oslo worden de coronamaatregelen aangescherpt. Vanaf dinsdag moeten alle restaurants en niet-essentiële winkels dicht. Ook worden alle georganiseerde vrije tijdsactiviteiten in de buitenlucht voor volwassenen verboden. De lockdownmaatregelen in Oslo worden aangescherpt om een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen te bestrijden. Vooral de besmettelijkere Britse variant zorgt voor een toename van het aantal coronagevallen. Het weer. Vannacht kan het weer mistig worden. Het komt af naar 1 tot 3 graden.